De F-35's kwamen in actie nadat een onbekend object was gezien op de radar. De inzet na zo'n melding komt volgens Defensie niet vaak voor... maar het leger heeft in samenwerking met België altijd toestellen klaarstaan... om een onbekend toestel boven de Benelux te kunnen onderscheppen. Max Verstappen is zijn wereldtitel in de Formule 1 kwijt. Ondanks zijn zegen in de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi... kwam Verstappen twee punten tekort voor de wereldtitel. Die ging voor het eerst naar Lando Norris. Bij de lekkage in het Louvre eind november zijn honderden oude boeken beschadigd. Volgens het museum in Parijs gaat het om boeken en documenten uit de 19e en vroege 20e eeuw over Egyptische oudheden. De boeken worden gedroogd, gerestaureerd en weer terug in de rekken gezet. Er is geen onherstelbare schade. De lekkage ontstond vanwege de slechte staat van de leidingen. Onlangs moest ook al een galerij met Griekse vazen sluiten... omdat die in vervallen staat is. En in oktober werden kostbare juwelen uit het Louvre geroofd. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen... hebben de Nederlandse mannen en vrouwen goud gepakt op de teamsprint. Bij de mannen reden Jenning de Bo, Stefan Westerbroek en Tim Prins... een baanrecord met een tijd van 1.17.22. Ook de vrouwen pakten een nieuw baanrecord. Femke Kok won eerder op de middag al goud op de 500 meter... en reed daarna met haar teamgenoten Anna Boersma en Marit Flederes...